11 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit had kippenboeren in 2016 niet eerder hoeven te waarschuwen... dat er eieren besmet waren met fipronil. Dat zegt de rechtbank in een zaak die namens 124 kippenboeren was aangespannen. Veel boeren huurden destijds het bedrijf Chickfriend in... dat het verboden middel fipronil gebruikte tegen bloedluis. De NVWA heeft volgens de rechtbank genoeg gedaan... door een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat krijgen vanaf vandaag extra bevoegdheden. Ze mochten al boetes uitdelen voor het negeren van een rood kruis... of parkeren langs de snelweg. Vanaf vandaag gaan ze ook automobilisten bekeuren die over de vluchtstrook rijden... en vrachtwagenchauffeurs die bij een tunnel de hoogtewaarschuwing negeren. Het aantal besmettingen met meningokokken type W neemt licht af. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Die daling is maar voor een klein deel te verklaren... door het nieuwe vaccinatieprogramma voor jongeren. Wat de belangrijkste oorzaak van de daling is, weet het RIVM niet. Volgens een woordvoerder lijkt het een natuurlijke ontwikkeling. Meningokokken W is ernstiger en vaker dodelijk dan andere typen meningokokken. De bacterie kan bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking veroorzaken... waardoor iemand binnen een etmaal kan overlijden. Jongeren tussen de 14 en 18 worden daarom sinds vorig jaar gevaccineerd... tegen vier meningokokken types, inclusief type W. De Zuid-Koreaanse schaatser Lee Seung-ho is voor een jaar geschorst... omdat hij twee jongere teamgenoten heeft mishandeld. De Koreaanse schaatsbond acht bewezen dat hij dat meerdere keren heeft gedaan. De 31-jarige Lee is de succesvolste Zuid-Koreaanse langebaanschaatser ooit. Hij won in 2010 na de foute wissel van Sven Kramer Olympisch goud op de 10 kilometer.